De eerste teams van buitenlandse hulpverleners zijn inmiddels aan het werk. De situatie in Port-au-Prince is chaotisch. Er is te weinig voedsel en water en een gebrek aan medische zorg. De Haitiaanse overheid is niet in staat om hulp te coördineren of de veiligheid in de stad te waarborgen. Buitenlandse Zaken in Den Haag maakt zich ernstige zorgen over negen Nederlanders... die in Haiti verbleven in hotels die zijn ingestort. Het Rode Kruis in Haiti schat dat er tussen de 45 en 50.000 mensen zijn omgekomen. Treinreizigers die vlak voor kerst veel last hadden van vertragingen krijgen toch geld terug van de NS. De spoorwegen hadden een negatief reisadvies gegeven in verband met het winterse weer. In eerste instantie beriep de NS zich op overmacht en wilde het bedrijf reizigers niet tegemoetkomen. Maar de NS heeft nu besloten coulant te zijn en de geldterugregeling toch toe te passen. De Limburgse gouverneur Frisse heeft Jan Mans benoemd als waarnemend burgemeester van Maastricht. De PvdA was eerder ongeveer burgemeester van Enschede. Mans neemt de plek in van CDA Gert Leers. Die stapte gisteravond op nadat een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Mans blijft in Maastricht tot er een definitieve opvolger voor Leers is gevonden. Gitarist en componist Anton Goudsmit krijgt de VPRO Boy Edgar prijs 2010. Dat is de belangrijkste onderscheiding op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De jury roemt Goudsmit om zijn creatieve bijdrage aan de muziek... en noemt hem herkenbaar, energiek en inventief. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers. Het weer, vannacht nevelig of mistig. Het vriest 3 tot 8 graden. Morgen geregeld zon. Het wordt dan tussen min 1 en plus 2 graden. Het weekend begint droog en zonnig. Daarna regen en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Zie je het so bad. done what I can. I must take my leave, for promised I am.